Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer persco-dag. Vanavond praten premier Rutte en minister De Jonge iedereen weer bij over de coronamaatregelen. Waarschijnlijk wordt de lockdown met drie weken verlengd. Dat is even heel minder, zegt deze theatereigenaar in Lelystad. Nou ja, het is natuurlijk nu al een heel slecht jaar geweest. Hè? We hebben in, eh, in 2020 natuurlijk gewoon echt eh, een financieel... Eh, ja, hoe zeg je dat? Fiasco. Het is gewoon echt een, een dramajaar. Ondertussen wordt er druk geprikt tegen corona, maar lang niet altijd in de juiste arm. Sommige zorginstellingen maken afspraken voor personeel dat helemaal niet vooraan in de rij hoort te staan. Dan moet je denken aan mensen die in de restaurants werken, in ziekenhuizen of op kantoor in een verzorgingshuis. Ouderen moeten daardoor langer wachten en deze vrouw van 75 schrikt daarvan. Wat? Is dat, eh, heb je dat echt gecheckt? Dat klopt, Het is geen gerucht. Schandalig. Ook bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers en mensen in de gehandicapte zorg moeten daardoor langer wachten. De zoekactie naar een vermist vliegtuig bij Indonesië gaat niet echt lekker. Het apparaat waarmee reddingswerkers de zwarte dozen opsporen is kapot. Ze moeten wachten op een nieuw apparaat. Het vliegtuig stortte zaterdag neer. Aan boord waren 62 mensen. Amerika bereidt zich voor op de zwaarst beveiligde inauguratie van een president ooit volgende week. Veiligheidsdiensten maken zich zorgen over groepen Trump-aanhangers die gewapende acties zouden plannen. Correspondent Lucas Waagmeester ziet het kapitool in Washington veranderen in een vesting. Dat hele complex wordt op dit moment echt eh, gigantisch beveiligd. Hoge, stevige hekken worden opgetrokken. Er staan nu al letterlijk eh, om de paar meter eh, plukjes militairen om alles te bewaken. En dat wordt richting volgende week een troepenopbouw van nationale gardisten van 15.000 man sterk en vrouw. Eh, twee keer zoveel als normaal gesproken op de been is tijdens een inauguratie. Op sociale media gaan volgens de veiligheidsdiensten oproepen rond over protestacties in alle 50 hoofdsteden van de Amerikaanse staten. Het weer, het regent nu nog flink. Later vanochtend klaart het overal op en dan schijnt de zon af en toe. Vanmiddag kan het noorden nog wel een buitje krijgen, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt ongeveer 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A22 Beverwijk richting Velzen.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 Never not switching up, never giving up. I like doing it my way. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis gaan opvallend weinig bedrijven failliet. Vorig jaar waren het er 2700, meldt het CBS. Het laagste aantal in 20 jaar. Wel stijgt het aantal ondernemers dat stopt met hun bedrijf zonder dat ze failliet gaan. Gemeenten in de regio Alkmaar hebben veel te weinig woonruimte voor huurders en erkende vluchtelingen. Dat schrijven ze in een brandbrief aan het kabinet. Gemeenten moeten dit jaar twee keer zoveel vluchtelingen met een status opvangen, maar er is geen plek, zeggen de gemeenten. Bergingswerkers in de Javazee die op zoek zijn naar de gecreste Boeing... hebben last van storing. De apparatuur om de zwarte dozen op te sporen doet het niet. Er is een nieuwe ping-locator besteld in Singapore. Het weer, eerst regen, van het noordwesten uit opklaringen... verder geregeld zon, in het noorden nog een bui en het wordt 7 graden. You. fue para darme ese que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.